Maak bij Slam kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag de gok van je leven. Maandagochtend een nieuwe ronde. Slam. marathon. Vrijdag betekent bij Slam Mix Marathon. 24 uur lang de beste DJ's in de mix. Met uh, nu live talent in de studio een uur lang. Ik zag dat ze verstandig de trein had gepakt vanuit eh, Londen. Met al die vertraging op Schiphol. Ze is hier in Amsterdam live. Lina Punks, een uur lang in de Slam DJ booth. is een track die iedere DJ inmiddels wel op zijn USB-stick heeft staan. De allergrootste dance track van dit moment. Jamback Positive in de Slam Mix Marathon. Met een uur lang live in de Slam DJ Booth. Dit is Lina Punks. Thank you. Deze maand doet ze nog een eh, headline show in Canada. Ze staat op een Miami Groove Cruise. En deze week heeft ze aangekondigd dat ze ook staat op het Dream Straight Festival in San Francisco. Nu live bij ons een uur in de DJ-booth. Lina Punks. Bring your body underground the pressure coming down. your body underground. the pressure coming down. Feel your mind, feel your mind. Met zometeen nog Joel Corey. Mix Banaton Chart komt eraan. En nu live in de boot bij ons bij Slam. Dit is Lina Punks. Unshazammable. Niet te vinden, alleen op het eh, stikje van Lina Punks. Een uur lang in de mix bij Slam. De Mix Marathon. Willem is erbij. Supertracks nu. Goed weekend jullie. Ook Erik laat van zich horen. Oh, was dat Lina lekker. <laughs> Een paar minuten in de booth. Lina Punks, dit is de Slam Mix Marathon. iconische vocal, iconische sample. Gebruikt in Kent Hear dit is Bart Skills. Live gemixt door Lina Punks. Live hier in de DJ booth bij Slam. Nog een paar minuten. Zometeen naar de allernieuwste release van vandaag, Holding On. En de Slam Mix Marathon. Slam DJ Booth. Give it up for Lena Burns! Thank you for your amazing set. Thank you. Hello, hello, by hello, the way. Hello, Yeah, luckily you made it to Amsterdam with the snow and all the things, all the troubles with the public transport. But uh... Yes, oh my God. I, I, literally got snowed in today. But anyway, it was great. It was great. Uh, you made it. <laughs> hey, and I saw your Instagram. Uh, your set here is not the only reason you're here in Amsterdam, right? Uh, yeah, I have a little session as well tomorrow. Oh. Um, but yeah, I come to, um, I think, Amsterdam all the time now. I was in Amsterdam a few weeks ago for ASOT, which was so much fun as well. Yeah. Um, yeah, I do love Amsterdam. Yeah. It's great to hear. <laughs> And congrats on your new release, Holding On. We're hearing the final parts of the song right now. <laughs> yes, yes. Uh, it was just out today with uh, Roland on Zero Three, yeah. uh, the Tulum imprint. And uh, yeah, we're really excited about it. We already saw it's got some like really good Spotify support. So. Oh, nice. Yeah. yeah. Hey, it's amazing uh, track to start 2026 with, I think. Uh, what has 2026 to bring? Are there any special gigs coming? Yeah, it's it's already quite busy, which is uh, rare for January. Uh, yeah. So uh, next week, I'm going to do two headline shows for the first time in Canada oh, one oh, in nice. Edmonton and one in Calgary. So if anyone is listening for Canada, please come through. I need all the support I can get. And then from the cold of Canada, I'm going to uh, Miami. Oh. It's sick. also my birthday week. Uh, big up to any Capricorns. Do we have any Capricorns? Anyway, um, and uh, I'm going there for Groove Cruise, and like it's a great lineup, including like John Summit, Clooney, and so many other people. Oh, are big names. Yeah. Elena yeah. Punks on the lineup. <laughs> yeah, but anyway, I don't know. But yeah, it's pretty crazy. so I'll be there, like, basically on a ship for four days. And um, and then, yeah, I have a couple more stuff coming. I have another, like, really exciting release on Perfecto. Then, and, and Dream States in San yes, Francisco. Yes, San Francisco uh, in early March. That's happening as yeah. well. Uh, and yeah, I guess some other stuff, but I, I guess it's not announced yet, so I can't say it. But yeah, some other cool stuff also nice. happening. So yeah. I will keep you following. Have a nice day in here uh, here in Amsterdam, and thank you for coming. Thank you One so much for having me. For Lina Pucks. Thank you. En zometeen een uur lang in de mix, Joel Corey. Je kunt het nieuwe jaar natuurlijk beginnen zoals elk ander jaar. Minder drinken, gezonder eten, vaker sporten. Saai. Of je begint het jaar bij Slam met de gok van je leven. Maak in januari kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden... naar de entertainment hoofdstad van de wereld, Las Vegas. Er is één maar. Als je eenmaal in Vegas bent, wordt het alles of niets. 2026 euro casino geld. Rood of zwart. Alles of niets. De gok van je leven. Vanaf maandag. Check slam.nl voor alle info.